Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. ProRail heeft beelden van een bijna ongeluk op het spoor online gezet. De spoorbeheerder wil mensen zo waarschuwen. Op de beelden is te zien dat de spoorbomen dicht zijn en het rode licht brandt. Een vrouw gaat de voet langs de dichte spoorboom en steekt het spoor over. Daarna draait ze zich om en loopt snel weer terug. En op dat moment rijdt een trein op volle snelheid voorbij. Die mist de vrouw op een haar. Het negeren van rood licht bij overwegen is strafbaar. Er staat een boete op tot 250 euro. De centrale opvang voor asielzoekers in Ter Apel is vol. Daarom zijn er ongeveer 200 bewoners vandaag naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord gebracht, zegt het COA. Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers zijn er in Ter Apel niet genoeg opvangplekken. De komende dagen en weken komen er tijdelijke locaties beschikbaar, zegt het COA. Maar tot die tijd wordt Heumensoord ook ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. In de wanden van de vuurtoren van Den Helder zitten grote scheuren. Het is daardoor mogelijk dat de Lange Jaap, zoals die wordt genoemd, instort. De omgeving is meteen afgesloten, zegt de gemeente Den Helder. Uit een recente inspectie bleek al dat de scheuren in de wand van zodanige aard zijn dat er actie moest worden ondernomen. De toren is al gesloten voor publiek. De Oranjevrouwen hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland gewonnen met 0-2... dankzij goals van Van der Donk en Groene. In de eredivisie heeft Ajax met 5-0 in Sittard van Fortuna gewonnen. Bij de rust stond het al 0-3. Na rust kwam onder andere Tagliafico, die nog weinig heeft gespeeld dit seizoen in het veld. Hij maakt het vijfde doelpunt. En Willem II won op bezoek bij RKC met 2-1. Goed voor een voorlopige tweede plek in de eredivisie.